In 1998 zou Fazul het brein zijn geweest achter de bloedige aanslagen op twee Amerikaanse ambassades in Afrika. Later werd hij de leider van de Oost-Afrikaanse tak van Al-Qaeda vandaag melden de Somalische autoriteiten dat Vos dood is. Agenten zouden hem hebben doodgeschoten nadat hij het vuur had geopend bij een politiecontrole. Paus Benedictus heeft in het Vaticaan 2000 zigeuners in audiëntie ontvangen. In toespraak stond de paus onder meer stil bij de vervolging en vernietiging van honderdduizenden zigeuners in de Tweede Wereldoorlog. Volgens de paus is in Europa onvoldoende bekend hoe zwaar de zigeuners onder de nazi hebben geleden. Europa mag uw verdriet niet vergeten, zo zei hij. Hoeveel Sinti en Roma in de vernietigingskampen zijn omgekomen is niet duidelijk. De laagste schatting gaat uit van zeker een half miljoen. Het precieze aantal is moeilijk vast te stellen, omdat in veel landen slecht geregistreerd stonden. Honderdduizenden mensen hebben in Rome meegelopen in een grote hommelparade. Ze gingen door het centrum van de stad naar het Circus Maximus, waar vanavond Lady Gaga optreedt. De parade vormt het hoogtepunt van de Europride, die de afgelopen anderhalve week in Rome is gehouden. Er waren geen problemen. De eerste homoparade in de Kroatische stad Split liep wel uit de hand. Ongeveer 300 deelnemers werden bekogeld met eieren, stenen en flessen. Vijf mensen moesten naar het ziekenhuis. Ook in Warschau werd een parade voor homorechten verstoord. Extreemrechtse tegendemonstranten schoten de deelnemers uit en bekogelden ze met vuurwerk. Het weer vanuit de westen opklaringen vannacht vrij helder en 6 tot 9 graden. Morgen eerst zonnig, later stapelwolken, maar het blijft droog. Dan wordt het 18 tot 21 graden.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 En dan weet je nooit of laatste beste is in Europa. dat is in de 21 ste verlaging van deze hitlijst. Aflevering 23 vanaf middag 10 juni 2011. Deze week in de lijst 18 cijfers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. En met alle drie voorbij komen, eh, die maakte er dan ruimte voor Lodewijk uit Boom naar 16 weken. Rond Landstreek met Wim naar 12 en Greenline heeft dan met Annie van Haaien, Why Tell Me Why. Dus na 8 weken is het al over voor hem in de lijst. Nieuwe soms van helaas van een van 31 naar 21 in de vierde week. en zijn er 10 plaatsen. zes bushazen stijgen. En dat zorgt dat Ready to Go section 14 van het verleden zijn vele bushazen waren. En dan zie dat via naar ze verzet wordt naar de laatste plek. en staat alweer 17 weken in de lijst. Deze Nederlands kolonist die vestigde zich op het eiland zijn Hessen in 1610 op deze 10e juni 1990 op een betaalplaats in Oost-Jeruzalem schenden vandalen en uh, eh, redelijk in 2007 is het Hamilton die dit jaar voor het eerst in zijn Formule 1 uitkomt. En ook nog eens meteen de grote prijs van Canada wint. In zijn was trouwens Robert die heel ongelukkig een ongeluk had nabij de hertog op Canada. Trouwens dit weekend in de Formule 1 op Canada. Dus dat komt dan wel ook uit. Vier jaar later dan eh, de eerste race die Hamilton ooit won. Is gewoon weer een race in Canada nieuwe ga ik net al op nummer 23 is nog 4 weken blijft 1983. We wonen nu dit weekje in het ook omdat Vlinder nog verder weg van zijn hoog van 430 naar 25 ligt. De 27 naar 25 noemt slechts de week Paris en Abuna Mars die heel erg exploot. En de circuit Alligator Sky naar de week 26 en 24. Simple Plan en uh, Natasha Benningfield. Voor de last van een jetlag eh, en gaan van 26 omhoog naar 23 en 15 week. Kevin Nadal is nu drie weken lang van 29 naar Facebook. En op de nieuwe Facebook, 1924, 4 en 2 en mocht het nou allemaal even snel zijn veranderd, heb ik goed nieuws voor je. Kijk op de van Zwier van Zandvoort. Volgens mij even op de vrijdagticket. Gewoon drie uur staan. Het is heel aan. Geef daar even en dan Zie je gewoon bij Veertien Festival van Europa. even onder elkaar zijn Kun jij nog even kijken waar nou ook weer. En die weet het Samen Van de Wester de laatste Riffers Here we onvoorspelbaar. Wel natuurlijk. Oh, oh, oh, 16 deze week voor verleden jaren en The Age of de week ze vijf van de maand van 21 naar nummer 16 alweer. Het wordt nummer 16 staan daarbij zoals in Game Shop. En dan het vijf weken nu al in de lijst gaan ze weer een plekje verder omhoog. Zometeen voor jou ook Alexander Stan en de Mr. Sexy Beat. Oh, Thank you. Volkswagen met 44. Zo, Zandvoort, 60, Zandvoort is toch 60. Oh, I'm this man will go back, yeah, will transfer actually this will he will go back. So when I see him, I'm watching positive, I just want you to know that. Tonight, enjoy life, live life, you know, Somebody says, give always ging vanuit het setting van 12, nee, van 15 omhoog naar 12. Via 15 dus 15. Kijk even als je ondertussen aan het rekenen bent, hoe lang heb je nog, hoeveel platen moet ik nog worden? Ga er een beetje tussendoor. Geef nou ze wordt ons met regen. blijft het heel droog, dan komt het allemaal Morgen zijn we in Volbouwen met kans wandeling. Vanmiddag vaart het wel weer op en wordt het een graad of 16. Gevolgd bij een uh, gezond wind. Zondag stabiel zon en in de middag wordt veel aan de beweging. Blijft wel ook allemaal droog. Tot aan de avond althans, dan is de kans op het licht verrijzen. We gaan een beetje zuidwestelijke windstoot voor de temperatuur zo rond de 17 graden. Dit voor jou twee fietsers. Eentje je in Haarlem nog uh, lijfvervaart, verkopen vanaf uh, eh, Geldstation. En dan op de m 250 als Wilsvoort uh, richting Haarlem. Dan staat hij een hoogte van 19,2 eh, dat is in Middenberg en Alba, daar staat een auto. En dan zou ik kijken of jij niet te hard rijdt weg naar de nummer 1 van Europa met Bratislava en Rafael Carla. Varla Amour. In de vijfde week van 14 naar nummer 11. 1 kijken wij de top 10 met de nou, nummer 10 in handen van de Spaanse broers. Joost Band, Trulich. Op de een overzicht van voorbeeld genoten van nummers 20 tot en met nummer 11. nummer 20 vinden we Bruno Mars en The Lazy Song en tekenen bij Summer naar nummer 20. Beyoncé, One World en de zevende week stond naar 29. Voor de week nog 10 deze week 18 stemmen voor het lijst Nicolas naar en Danshof Hilberg. De muzieklijstjes zijn het Asia en de Belgische Dancers van 6 weken in buiten van hoog van 20 naar nummer 17. Van 21 naar 16 Lady Gaga, The Age of Rory. Zij staat 4 weken in de lijst. De Dansband, Ricardo Shot van 5 weken lijst van 16 naar 15. Zelf Lopez en Bedfield en de Floor 14 weken lijst van de naar 14. Alexander Steen en de Mr. Sex Abuse van 19 weken 13 naar When I've gone away when I've gone away, it's a silly tune. I wrote for you Oh yeah You can sing it every day You can sing it every day Don't wanna leave you Don't wanna leave you Don't wanna leave you royalists Week in totaal drie zitten blijven in de lijst van Europa. En andere op nummer 9 van de week, Sarah Green, Wildlife en Bigger City. En de 10 week blijft Harlem zitten op nummer 9. Omwille van de tijd wordt het nieuws er voorbij een minuutje bij van zijn aflevering 6 over de 600 de stem zegt Alexis Jordan Hypnos en 6 met Blue. Ze noemen hem maar nummer 5 volgende boek voor alles trouwens. Gezien van Rihanna. Daarvan gaat California Kingdom naar nummer 5. Tonight, Chris Brown in, Benny Benassi met You're There Nog twee weer in de lijst staan, maar ook Vorige week nog nummer 5, deze week met een plekje verder omhoog naar nummer 4. En voor de in de California King met vijf vijfje omhoog nummer 5. kwam voor binnen. Niemand met de plaat van vorige week op 16. En deze week die het uiteindelijk weer goed op. Someone Like You, voor de hoogte van 6. Naar nummer 3. Not in my eyes I could use There is no one top 2 van Europa met zijn nog niet. liefst. is een Mike en een 9 met Abel en Dus een week weet het. We hebben nog twee festivals. De nummer 1 en de nummer 2 blijven de zitten waar ze de De nummer 2 is dan van Lady Gaga en Judas. de laatste week dus met twee. als vorige alles wat deze dame aanraakt, daar maakt ze wel een net van. Lady Gaga, de single Jurassic uit zijn aanspreekt, blijft ze wel zich wel vermoedig van. Op nummer 3, Chris Brown, Benny Benassi, hier voor 4. Rihanna, de California Game hoor je ook nog op nummer 5. nu Dogg, maar niet alleen, maar samen met David Guetta deze Anthony Fred van de vorige week in de lijst weer hoger aan of nummer 1.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 In Amerika hebben twee leiders van de Democratische Partij het vertrouwen opgezegd in het congreslid Wiener. Aanleiding is de nieuwste onthulling over Wiener, die in opspraak kwam vanwege